Dus doe maar mee. Dan de avond en zing mee uit volle borst. Drink lekker bier, want anders krijg je straks nog dorst. Ik heb zin in bier, ik heb zin in bier, want het is al zo gezellig hier. Breng mij nog maar een blad, ik word niet zat. Ik heb zin in bier, ik heb zin in bier, die glazen in de